Bye. Family van Sister Sledge natuurlijk. Eh, hier één over één uur op Radio Barbier. En niet vergeten te luisteren ook tussen 2 en 4 in Kruijbeke leeft met twee gasten. Dan nog even herhalen, dat is uh, eh, Laura Meerschaart van de Landelijke Gilde in Basel. En dan eh, een beeldende kunstenaar uit Kruijbeke, Dominique Huigen. Dat allemaal tussen 2 en 4 op jouw lokale radio 87.6 of via internet. Dit is Paul Simon. Why am I soft in the middle when the rest of my life is so hard?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 I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your lawn. can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, Why am I short of attention?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 He is a foreign man, he is surrounded by the sound, the sound. Cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages. He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, Amen, hallelujah, if you be my bodyguard, I can be all on. uit die geweldige LP Graceland. Paul Simon van het legendarische duo Simon en Garfunkel. You Can Call Me All. Schitterend nummer. Niet waar Martin? Mooi nummer hè? Zo'n meezinger ook. Je wordt er helemaal blij van. Zeker op zo'n zonnige zaterdag. Ja, ja. Want ze hadden vandaag heel wat regen voorspeld, maar daar komt niks van in huis. Hè? En volgende week temperaturen tot 25 graden. Dus kan niet meer stuk, hè? ik geïnformeerd met eh, nog wat eh, info, dacht ik, eh, met Martien. Ja, Martien, veel info hebben we niet meer, maar toch nog een paar items, denk, ja, ik. Ja, ik ga de volgende info een beetje opsplitsen. het gaat namelijk over de nieuwe fase, de rioleringswerken in de Gerard de Kremersstraat in Ruppelmonde. Er komt een verandering in. Ze gaan aan de fase 2 beginnen, dus vanaf 9 mei. Wat houdt dit dan in? de Gerard de Kremersstraat tussen de Kalverstraat en de Zoetemoederstraat er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Handelaars te voet bereikbaar in deze werkzone. Eh, belangrijke info hierover is namelijk de bussen van de lijn. Die rijden vanaf 9 mei om via de Kalverstraat. Niet meer via de Nobeekstraat. Er worden twee vervanghaltes voorzien in Ruppelmonde. Kruispunt Kalverstraat, Temsestraat en kruispunt Kalverstraat, Nieuwstraat. Dat is eh, vlak bij onze voorzitter, dacht ik. Bij de ja. Die misschien nu ergens op zijn eh, visput in eh, Bornem zit te hengelen achter visjes. Hè? Dus die kan volgende week naar de bus liggen <laughs> kijken. Zo is het. als de bom valt. lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaal. Onder de vetgebouwen van de stad naast jou. en hebben mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom Dan lig ik in mijn nette pak Diploma's en mijn checks op zak Met polen zijn mijn woorden schaald, schaald, schaald.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 Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruisselait sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Dansaient les hommes, les femmes en crinoline Sur les pavés dansaient les omnibus Avec des femmes, des messieurs en gibus Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles.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 Y mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il a attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gais comme le canal et on voudrait j'ai le moral. Oh, c'était pourtant où Bruxelles rêvait tout temps du cinéma muet, c'est tout temps Bruxelles chantait, tout temps Bruxelles Bruxelles, les than live without him in my De Midnight Train to Georgia. Een uh, dame met een fantastische stem, deze Gladys Knight. Samen met The Pips en Midnight Train to Georgia. Iets over kwart over één op Radio Barbier. Mensen die een eh, suggestie hebben of een, eh, iets willen doorsturen... dat kan gewoon even info at radiobarbier.be.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 En speciaal draagt hij dit nummer op aan iemand hier van Radio Barbier. Een nummer van Jasper Steveling en Here's to Love. Here's to joy and the light it brings. Here's to song. that I'll never sing. Here's to love and its sunken dreams. Here's to life and the way it seems. Here's to love in loveless times. Here's to all that I've left behind. Here's to light when darkness falls. Here's to time, there's no time at all. Here's to beauty, broken down. Here's to all things turned around. Here's to gray, to old and rust. Here's to light turned into dust. Here's to love. Here's to all that I've left behind. Here's to light when darkness falls. Here's to time, there's no time at all. Here's to time, there's no time at all. And I close my eyes. when I think of home. I hear your voice, it lingers on. Here's to friends, they come and go. Here's to you, and I hope you know. Here's to warm in the setting sun. Here's to all that's lost and time. There's no time. Here's to time, there's no time at all. Here's to time, there's no time at all. Een eh, heel mooie lunchplaat, deze van Jasper Steveling en Here's to Love. Helemaal wat anders is deze plaat van Stevie Wonder. Deze Master Blaster. Een beetje reggae op jouw lokale radiobarbier kan nooit geen kwaad. En deze Master Blaster, hoeveel mopjes zijn er al niet gemaakt over Stevie Wonder. Maar zijn muziek blijft eh, onvergetelijk natuurlijk.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 But what would it matter? So smile. time. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one still zeker een hitje uit de jaren 60 eh, van Lynn Anderson en deze Rose Garden. Trouwens, degenen die meer muziek uit de jaren willen horen, die kunnen luisteren iedere donderdag tussen 2 en 3 met de Golden Sixties met Greet. En straks nog meer info over uh, eh, Informeer. informeert. Dit is Loreen. een echte Eurovisie-klassieker, deze plaat van Doreen uit 2012 al. Deze Euphoria. Ja, Martien, nog wat info aangeboden door het lokale bestuur ja. uit Kruijbeke. We gaan het nog even hebben over de rioleringswerken in de Gerard de Kremerstraat, want dat heeft natuurlijk een, het gevolg en een groot Grote gevolg voor... Eh, het recyclagepark eh, van Ibogem. Dat is namelijk gesloten vanaf 1 mei. Dus eh, tijdens de werken zijn de inwoners welkom op het recyclagepark in Melzelen of in Verrebroek. Het wel een eindje rijden natuurlijk. Eh, en verder wordt het eh, recyclagepark dan ook nog aangepast. er komen verbouwingswerken. Dus meer info gaat hierover nog volgen. Dus wij volgen dit op, blijkbaar. Zeer interessant. En eh, voor de mensen die aan het luisteren zijn en nog wat meer info willen weten... tussen 2 en 4 uur in Kruijwijk leeft Martien. Wie hebben wij dan, Martien? Komen ook twee gasten. Ja. Laurent, Laurent Weerschaat, een heel bekend figuur uit ja. Basel. En die, Dominique Huigen. En Dominique Huigen, ja. Een beeldhouwer. Ja. En we krijgen ondertussen onze collega binnen. Dag, Geefke. <laughs> Hallo. Chief en Draaien, maar de muziek was al bezig. Maar dit nummer heeft zo'n hele stille intro. Maar het is wel een van de mooiste kleinkunstnummers die er ooit zijn gemaakt. Jeff van Uitsel, ook al helaas overleden, de zotte morgen. De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon begint de zon te stijgen. En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt dan nogal afslaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van de zotte morgen. Nu kleurt eind de rood en valt, de kou zacht door de ramen. De stilte vlucht voor al het lawaai dat opstijgt uit de straten. En daar is dan de morgen weer, een schaterlach en elke keer verdrijft hij zonder schromen. De nacht te dromen. De stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want een wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar een verder groet een stil gebaar, want alles wordt nu door de tijd gemeten. De wereld verneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte morgen. land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid. De oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij ochtend gloren. de dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten, het dier prikt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar. en heen, hij blijft alleen, meester mee. Lantaarnopstekers gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draailier voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem toch blijkt zijn schotel leeg, ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten, een mager meisje van plezier. Waarom speel jij geen ander lied? Je ogen en je mond zijn koud. Ik weet geen refrein zo kan ik niet zijn. danst in de sneeuw en ze speelt tamboerijn. Terwijl de lapjes kat heel stil de passie breekt. Het geurt naar brood en warme wijn. En in de sneeuwnacht bij de wallen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen. Een vuurpijl spuit hemel in. nooit zien ze hen weer. Wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen. Zij speelt met de kat en hij zwaait met zijn hand. Vaarwel en tot ziens. Vaarwel en tot ziens. Misschien tot ziens. Misschien tot ziens. Misschien tot ziens. ja, wie dat ook mag wijzen, deze meester Prikkebeen. Maar een uh, klein genre dat een beetje in de vergetelheid is geraakt. Maar eh, alles komt terug, dus ook deze muziek van Balwijn de Groot en Ellie Niemann, Ellie Niemann trouwens van eh, Ellie en Rickert, voor degenen die dat nog weten natuurlijk uit de jaren 70. Dit is Toto met een dik van een, een schijf, hè, zo heette dat.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 Trouwens, eh, dat eh, gebeuren heeft plaats ieder eh, het eerste weekend van de maand. Elke zaterdag tussen 12 en 2 uur. We zijn bijna aan het einde, Martin. Ja, en we gaan nog de puntjes eens overlopen. De puntjes op de i. De puntjes op de i. De, welke informatie hebben jullie vandaag van ons gekregen? eerst ging het over de gedeeltelijke ontruiming van de begraafplaatsen in Basel en Kruibeke. Eh, er was eh, iets gemeld in de nieuwe omroeper. Er stond enkel Basel in, maar eh, het betreft ook enkele graven in Kruibeke. er waren twee evenementen. de gratis workshop Slim met Energie, dat is op 31 mei. En Atelier in Beeld, daar gaan we straks nog onze gast Dominique Huigen meer over horen vertellen. Eh, we hadden het ook over de valse uitnodigingen voor de vaccinatie. Dus oppassen voor de e-mailfraude. De vier vacatures eh, op, het, eh, op de gemeente Kruibeke. Die kan je vinden op de www.kruibeke.be slash vacatures. En we hadden het ook over de nieuwe fase rioleringswerken in de Gerard de Kremerstraat. Een hele boterham was dat, Martien. Ja. Normaal eh, doet Niki een beetje mee de presentatie, maar door omstandigheden hè, ging dat vandaag helaas niet door. Ik wens Niki en hele familie bij deze ook veel sterkte vanwege al de radiovrienden van Radio Barbier. We hebben een beetje alle genres geraakt vandaag van kleinkunst, maar dit is een beetje gospelmuziek van uh, eh, Chai Goldrain. een echte sfeerplaat op deze zaterdag 7 mei bij Radio Barbier. Sea of Try Goldfrain die we nog kennen van die andere grote hit You Were My Friend. Ondertussen loopt de studio hier al eh, behoorlijk goed vol. En we hebben nog een aantal nummertjes te draaien tot twee uur. Dit is muziek van R.E.M. En Shiny Happy People, dat zijn we vandaag tot vier uur.